Wat een prachtige herinnering, zeg. Ongelooflijk een eh, mooie herinnering aan Ray Charles. I Can't Stop Loving You aan het begin van de show. Welkom bij de zondagmorgen van GoFam. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Tot 12 uur ga ik ook deze zondag weer je oren verwennen met heerlijke muziek. Maar ook eh, hele aparte muziekjes, zou ik maar zeggen. En een paar interessante onderwerpen. Dus blijf bij me, blijf bij GoFam. Gekke muziek hebben we van de Amazing Stroopwafels. Luister mee naar Verse Vis. Een zalm in blik maakt een praatje met gree een gerookte makreel. Hij zegt, joh, dat streepje, dat staartje, maar rook jij misschien niet te veel? Al wat rot, zegt een sprot hard gebakken. Zij was door en door knappend krokant. Maar opeens zie ik haar smoelwerk verstrakken. Ze verdwijnt in een tas van een klant.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 Au. las estrellas son resplandecientes. zeggen ze in de studio... hey, dit nummer heb je toch vorige week ook al gedraaid? Ja, dat klopt. José Alpeto met Migrants Morledi. Maar eh, er kwam een appje binnen. Ja, nou, dat zijn mensen die me kunnen vinden via weet ik veel, via eh, WhatsApp en via eh, Facebook. En ja, die zeggen van, wat is dat voor een prachtig nummer. Wil je dat nog een keer draaien? Nou, bij deze dan. Goed, verder eh, de Amazing Stroopwafels met verse, verse vis. Straks gaan we praten over een scootmobiel. Ja, dat gaan we doen met uh, Leij. Hij is van KBO PCOB. We gaan praten over die scootmobielen waarbij de gashendel heel verraderlijk is en daardoor ontstaan er ongelukken. Hoe het zit hoor je straks over ongeveer een kwartier hier in de show. Dus blijf luisteren. Intussen prachtige muziek van uh, Axel Rudy Pell. Halleluja. Goedemorgen. Well, it goes like the mind of fire. your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. And she tied you to a kitchen chair, and she broke your through. past wel een beetje op zondag, hè? Halleluja. Oh, als je het uh, zojuist hoorde van Axel Rudy Pell. En The Searchers met Goodbye My Love. Ook heel mooi, gezellig en een eh, mooie herinnering uit 1965. Zoals gezegd, straks gaan we het hebben over de scootmobielen. Ja, daar eh, is de gashendel een beetje verraderlijk. Eh, sommige mensen kunnen er niet mee omgaan. Daardoor ontstaan er ongelukken. KBO PCOB pleit daarom ervoor om dat te veranderen. Hoe dat zit, dat hoor je over een paar minuten al hier in de show. Nou, onder andere een oeh, zo gevoelige Mini Ripperton. Een van de vele uitvoeringen van dit prachtige nummer van Matt Bianco, More Than I Can Bear. Ja, natuurlijk. Hier op de zondagmorgen bij Go. Mooi dag wordt het vandaag trouwens. Het is buiten al zo'n 16,5 eh, graad zie ik hier op de temperatuurmeter. En het gaat oplopen tot een graad of 23 vanmiddag. Het zal wel weer 25 zijn in Westdorpen. Maar goed, dat nemen we maar voor lief. Mooie dag dus. Eh, even kijken, wat hadden we nog meer van moois? Oh ja, uh, Minnie Ripperton. Ik gooi een beetje alles door de war vandaag. Een beetje een war hoofd. Ehm, Love and You uit 1975. Zo lang geleden alweer. Tijd voor het eh, eerste onderwerp van de show van vandaag. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De gashandel bedriegt de scootmobielrijders. Welke gashandel is dat dan? Ja, van die scootmobiel natuurlijk. En wat doet hij dan met bedriegen? Ik ga het vragen aan Ger de Leij. Hij is namens de seniororganisatie KBO-PCOB in de uitzending. Ger, welkom. Ja, dankjewel. Uh, ja, dat is nogal een eh, onthutsend bericht. De gashandel bedriegt zelfs de scootmobielrijders. Wat is er precies aan de hand met die scootmobielen? Nou ja, er zijn een aantal scootmobielen eh, waarbij het zo is dat, dat om te remmen moet je eh, de hendel die je vast hebt, moet je loslaten. Mhm. En op zich lijkt dat logisch, maar op het moment dat je vroeger veel gefietst hebt, eh, dan weet je op het moment dat je eh, handremmen hebt, dat op het moment dat er een, een, ja, een situatie ontstaat waardoor gevaar ontstaat, dat je dan die handrem inknijpt. Ja. En dat is nou juist het probleem. Op het moment dat je op een scootmobiel, een aantal scootmobielen zo'n gashendel of zo'n hendel inknijpt, dan rem je niet, maar dan schiet je juist vooruit. En dat is eh, ja, geen uh, goede situatie, want daardoor gebeuren veel ongevallen. Ja, nou is toch simpel op te lossen, dacht ik? Eh, nou ja, blijkbaar niet, want <laughs> eh, sinds 2015 eh, is, is er een onderzoek geweest van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vervoer. Mhm. En die hebben toen al geconstateerd dat, dat dit probleem er was. En hebben dit aangekaart en ook geadviseerd richting kabinet om zeg maar, dit aan te passen. Maar tot op heden is dat nog steeds niet gebeurd. Dus ja, begrijp het, hè. soms eh, eh, is het voor mensen lastig om op een andere manier met een scootmobiel te rijden. Maar ja, dan, dan zullen er toch echt veilige maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat dit soort situaties eh, gebeuren. Het, het, heeft tot, het leidt tot dodelijke ongevallen ook. Kijk, het komt met name voor in paniekreacties. Er gebeurt ineens mhm. iets, er komt iemand voor je, je wilt, en je schrikt. En dan, dan knijp je die, die, ja, die gashendel knijp je in. Eh, waardoor je dus vooruit schiet. Eh, dit is echt een, een, een, paniekreactie wat er gebeurt. Kijk, op het moment dat het gewoon normaal is, ja, dan, eh, dan gebeurt het niet zo vaak. Maar juist in, in, situaties waarin er gevaar dreigt, dan knijp je in plaats van dat je het loslaat. En dan heb je de pop aan dansen. En dan moet je snel stoppen als er gevaar is en dat lukt dan niet. Het gaat dat precies andersom dus. Dat klopt. de stem van KBO-PCOB is al een keer bij de politiek aangeland. Hoe gaan jullie dat nu weer doen en harder brullen? Nou ja, eh, we proberen het steeds onder de aandacht eh, te brengen nu. Wat, wat we gaan doen is in ieder geval een aantal politieke partijen benaderen... Eh, die dat ook al eerder aan de orde hebben gesteld. En ik meen in eind vorig jaar is het al een keer bij minister Harbers... want die is verantwoordelijk hiervoor aan de mhm. orde gesteld. die heeft gezegd dat hij eind 23, eind van dit jaar met een, met een nota komt... waarin ook naar dit probleem wordt gekeken... En uh, dat is op zich natuurlijk goed dat, eh, dat er aangekondigd wordt dat er naar gekeken wordt. Maar er wordt nu al vijf jaar naar gekeken. En wat ons grote probleem is, eh, dat onze achterban, zeg maar, de senioren ook vaak in een scootmobiel rijden. Ja. En, en ja, elke ongeval of elk dodelijk ongeval is er natuurlijk één te veel. En, en wij vinden dat, ja, het, het, spreekwoord leidt, de, de, de, voor als kalf verdronken is, den ben de put. Maar in dit geval is dat blijkbaar niet zo, want er zijn al heel veel mensen dupe geworden hiervan. En het probleem bestaat nog steeds. Ja, het blijft lastig om dat te realiseren. Terwijl je zou denken, nou, een paar technici zet ze er even aan en het is gebeurd. Dat zou je, Sterker nog, wij krijgen ook reacties van, eh, van onze leden die zeggen van... goh, eh, wij, wij denken dat het probleem oplosbaar is. Dus er zijn technici genoeg die volgens mij hier een keer naar moeten kijken. Serieus het probleem op moeten pakken en uh, actie nemen, inderdaad. En je kan niet zeggen tegen een technicus... ga mijn scootmobiel nou anders doen. Nee, dat is natuurlijk lastig. Eh, de, de, de, fabrikanten moeten gewoon verplicht worden om dit probleem op te lossen. Ja. Hoe eh, gaan jullie de druk opvoeren? Nou, wij gaan, eh, eh, wat wij doen, we hebben een artikel in ons eh, magazine geplaatst en daar mhm. komen reacties op binnen. En op het moment dat daar voldoende reacties is, dan gaan we nog een keer contact leggen met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vervoer. Die hebben het onderzoek gedaan. Die hebben ook een aantal aanbevelingen gedaan hoe die scootmobiel verbeterd zou kunnen worden, waarvan die, die handrem er één is. en dan gaan we ja, maatschappelijke druk opbouwen richting politiek om ervoor te zorgen dat hier gewoon serieus naar gekeken wordt en dat er een oplossing voor gevonden wordt. Ja, er komt geen landelijke actie om mensen te, te, eh, laten, handtekeningen te laten zetten? Nou ja, dat zou een van de opties eh, kunnen zijn. we zijn ons nu aan het oriënteren. Wat, wat zijn de reacties die binnenkomen? Hoeveel eh, situaties zijn zo gevaarlijk dat er ongevallen of bijna ongevallen gebeurd zijn? Hè? Mhm. En, en dan gaan we dan op basis daarvan onze mind op maken en kijken wat de meest effectieve manier is om de politiek te gaan beïnvloeden. Of in ieder geval te kijken welke fabrikanten wel bereid zijn om meer serieus naar te kijken. Als KBO-PCB laten jullie het er niet bij zitten en gaan gaan door met de strijd om dit te veranderen. Die gashendel die de scootmobielrijders bedriegt en anders moet worden. Een makkelijke oplossing misschien, maar toch kost het nog veel moeite om het door de politiek te krijgen. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Gerdelij Leij, namens seniororganisatie KBO PCOB, dank voor het gesprek en heel veel succes met het gevecht wat jullie aan het voeren zijn. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. desperation make me blind. Baby, I miss you. Cause I left the good times way behind. Baby, I miss you. Wanna be with you. Baby, I miss you. When the memories creep into my mind. Baby, I miss you. Tears of desperation. cause I left the same way as I did. I'm missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No, one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. From my hometown gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit, shows that we are united. prachtige muziek van Adele hier bij uh, De zondagmorgen. Ja. Bijna kwart voor elf alweer. De tijd schiet op. Deze mooie, warm wordende zondag. Adele dus met Hometown Glory. Geweldig. En eh, verder hoorde je Chris Norman met Baby I Miss You uit 1997. Je zou denken, het is veel ouder, maar dat is toch echt niet zo. Het is een eh, ja, verrassing eigenlijk ook voor mij. We zitten hier trouwens hier gezellig hier in de studio met eh, fijne koffie. Die is hier trouwens altijd uitstekend. Dus als je hier al eens te gast bent geweest bij GoFM, dan weet je dat. maar vandaag hebben we erbij Tom Poesen. Nou, dat is me lekker. Jongens, het is wel een beetje plakkerig allemaal aan mijn vingers. Dus eh, we hopen wel dat het een beetje goed blijft gaan met de knoppen. Dat ik er niet aan blijf plakken. Hier is Peggy Lee.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 What a lovely way to vroeger in de, de formatie Brad. Eh, wereldberoemd geworden met een eh, prachtig nummer Guitar Man. Later ging hij solo en maakte echt hele mooie muziek. David Gates. Nou, als je dit niet mooi vindt, dan weet ik het ook niet meer hoor. Laura Lee hoorde je hier toch maar mooi bij KOFM. En verder Peggy Lee dus ervoor met Fever. Zij had kort heb ik al verteld dat er van alles te beleven valt in de regio. Bijvoorbeeld een brokante langs de waterkant in Sluis. Dat is wel een klein eindje van Terneuzen af, maar wat maakt het uit? Het is wel eh, leuk daar. En eh, wat is brokante? Ja, dat is eigenlijk eh, oude spullen. <laughs> Ja, net niet antiek. Wel leuk om te gaan kijken daar in Sluis.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 Kijk, het loopt alweer tegen 11. Dus meteen eh, nieuws. Wat mededelingen. Het weer natuurlijk. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Gaan we lekker veel meer mooie muziek draaien. Iets meer tempo, want we gaan dan de zondagochtend afsluiten. Dus blijf bij me. Blijf bij Go FM dan eh, horen we elkaar of zien we elkaar of merken we elkaar <laughs> weer over een paar minuten. Tot zo.